Voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse Eden. Hij was in 1962 de eerste Amerikaan die in een baan om de aarde draaide. De Russen waren daar een jaar eerder al in geslaagd. Later was Glenn senator voor de Democraten. In 1998 maakte hij als oudste Amerikaan een tweede ruimtevlucht aan boord van de Space Shuttle. Hij was toen 77. John Glenn lag sinds vorige week in het ziekenhuis. Hij was 95 jaar. De politie heeft in Amsterdam een man opgepakt die een meisje van zes in Groot-Brittannië zou hebben misbruikt. Het gaat om een Portugees van 41 die als kok werkte in een Amsterdams café. De man was voortvluchtig. Zijn foto stond op een lijst van Europol... met de meest gezochte criminelen van landen in de EU. Die lijst staat op internet in de vorm van een adventskalender. Volgens de Europese opsporingsinstantie kon de voortvluchtige Portugees worden opgepakt... omdat Nederlanders hem hadden herkend nadat zijn foto was geüpload in de kalender. De tsunami-waarschuwing die was afgegeven voor de Salomonseilanden... na de aardbeving van vanavond is weer ingetrokken. De beving voor de kust van de eilandengroep in de Stille Oceaan... had een kracht van 7,7. Het centrum lag op ongeveer 70 kilometer van de Salomonseilanden... ten oosten van Nieuw-Guinea. Drie jaar geleden werden de eilanden ook getroffen door een aardbeving. Die veroorzaakte toen wel een kleine tsunami. Er vielen vijf doden. AZ gaat door in de Europa League. De Alkmaarders wonnen thuis met 3-2 van Zenit Sint-Petersburg. Dat was genoeg om te overwinteren in de Europa League. Feyenoord ligt eruit. De ploeg verloor in Rotterdam met 0-1 van het Turkse Fenerbahçe en eindigt als derde in de pool. Het weer, vanavond en vannacht is het bewolkt, met in het noorden mogelijk wat motregen. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen blijft het bewolkt, alleen in het zuiden schijnt misschien even de zon. In het noorden kan wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Hele goede luisteraars. Welkom bij een Pinsel Radio Show 1206 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. En we duiken de kerst weer in. Ja, het is 5 eh, december is voorbij. Op naar de kerst. En we beginnen met Christmas from the Heart. Het is een eh, cd eh, made in Arizona en staat er ook bij voor verschillende artiesten. En um, nou ja, die hebben, even kijken, dat is wel een, eh, een cd'tje vol hoor. Ja, 13 werkjes maar liefst. Goed, daarna. Daarna hebben we uh, Henny Becker met een eh, cd van 1999. Spa heet deze cd. Um, ja, en, hij heeft het me toch maar nog even toegestuurd. En de rest kan je allemaal terugvinden op de playlist in peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is Annie Becker wishing you all the very best for the holiday season. This is Jim Ottaway, and you are listening to Peaceful Radio. and thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com. keyboardist and New Age composer. The song you're hearing is called "Lady's Grace from my latest album Equilibrium. If you wish to know more about me and my music, I invite you to visit my website kirani.nl. Enjoy listening to Peaceful Radio. safe holiday season. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.